1 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Veldhoven zijn zeker drie mensen gewond geraakt bij een autoachtervolging waarbij werd geschoten. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij de achtervolging botsten de twee auto's op elkaar. Meerdere inzittenden gingen er vandoor. Agenten vonden in beide auto's een gewonde. Later meldden drie mannen zich op het politiebureau... van wie er één een schotwond had. De politie onderzoekt het incident. De bioscoop in Groningen, waar zaterdag twee mensen werden gedood... blijft ook de komende twee dagen nog dicht. Dat laat bioscoopbedrijf Pathé weten in een verklaring. Het politieonderzoek in het pand is nog niet klaar. Zaterdagochtend werden in de bioscoop de levenloze lichamen gevonden... van een man en een vrouw uit Slochteren, die daar als schoonmaker werkte. De afgelopen ochtend werd de verdachte van de dubbele moord gearresteerd. Het eerste Nederlandse JSF-gevechtsvliegtuig komt donderdag aan op vliegbasis Leeuwarden. Het wordt gevierd met een flyby, een soort ererondje, waar ook F-16's aan meedoen. Dat toestel is de voorganger van de JSF. De vliegbasis verwacht een drukke dag en veel publiek. Naast vliegtuigspotters komen er ongeveer 2500 gasten... onder wie mensen van defensie, politici en omwonenden. Bij de parlementsverkiezingen in de Duitse deelstaat Turingen... is Die Linke de grootste partij geworden. Het is voor het eerst dat de Democratisch-Socialistische Partij de grootste wordt in een deelstaat. Die linker kreeg 31% van de stemmen, de rechtspopulistische AFD 23%. Dat is bijna twee keer zoveel stemmen als bij de vorige verkiezingen in 2014. De uitslag is een tegenvaller voor bondskanselier Merkel. De regeringspartijen hebben het in Turingen slecht gedaan. Het weer. Vannacht kan er een buitje vallen. Morgen op veel plaatsen een enkele bui, maar ook zon. Er staat een zwakke wind en het wordt 12 graden. Dinsdagnacht kan het gaan, gaan vriezen, wel zijn er minder buien. En ook dan wordt het overdag zo'n 12 graden.